Deze verslaggever van de Omroep Friesland staat bij het gebouw. De staatsvergadering is stilgelegd en de straat hier is ontruimd. Op dit moment is het leeg en het enige wat, wat hier nu beweegt zijn de bladeren op straat. Statenleden en ambtenaren zijn naar een veilige plek gebracht. In Zuid-Afrika is een kroegbaas opgepakt in wiens bar vorige maand 21 jongeren om het leven kwamen. Hij en twee medewerkers zitten vast omdat in de kroeg alcohol werd geschonken aan minderjarigen. De jongeren zijn waarschijnlijk overleden door koolmonoxidevergiftiging. Een boer van 19 die agenten bedreigde met zijn trekker krijgt een taakstraf van 180 uur. Hij stond eind vorige maand bij boerenprotesten bij Stroei in Gelderland met zijn trekker met aanhanger dwars op de A1. Volgens de OM reed hij achteruit toen er een politiebusje achter hem langs reed. De boer zegt dat hij schrok toen de ME geweld gebruikte. Ja, je hebt het misschien al gemerkt, er vliegen al heel wat wespen rond. Waarschijnlijk door de droge en rustige lente en het warme weer van nu. En wie dat ook merkt, Paola in Den Haag. Zij heeft een wespennest in de muur van haar huis. Ik hoorde dat er wel duizenden wespen uit kunnen komen eh, uit zo'n nest. Dus daar maak ik me wel een beetje zorgen over. Nou, gelukkig heeft ze nog een wespenbestrijder kunnen bereiken. Want die hebben het gierend druk gisteren zijn we ruim 200 keer gebeld, waarvan 95% voor wespennest is. Nou, dat is voor deze tijd van het jaar is echt extreem. Het weer zonnig en het kan warm worden. Niet overal trouwens. Op de Wadden is het maar een graad of 19. In Burg wordt het wel een graad of 30. Morgen af en toe zon met 20 tot 26 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Een kapotte vrachtwagen zorgt nog altijd voor flink wat file op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar. Bij knooppunt Kooimeer is één rijstrook dicht.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 En ik geloof niet wat ik zie als ik per ongeluk eens in de spiegel kijk. Ik heb je zo lang niet gesproken, pak de draad weer op waar we gebleven waren. Mm, ik hoef mijn ogen maar te sluiten, of ik zit weer samen met je in die trein.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 Op weg aan de barren zijn trein, niks keer, splash in Marbella Ook ik ken een splash van Reno, die regen op mijn ambarella Nu zit ze de shoes, Shara, Nicky en ook Isabella Van oh, Vella, Vella, we kennen van Vella Ik had die regen druk, pas hier op mijn ambarella Bella, Bella, op mijn ambarella Ik had die regen druk, pas hier op mijn ambarella Op mijn ambarella, Ella Op mijn ambarella, Ella mijn ambarella, ella. Op mijn ambarella, ella. Op mijn ambarella, ella. Op mijn nummer ambarella, ella same shit, we negeren het weer en gaat door alsof alles oké is Het voelt alsof het op mij is gemend, maar een plaatje van munt wat die hier in mijn thee zit Is de love die ze geven gemeend, of was ze mij voor de titan en facelift Die druppels die voelen als bullets op mijn umbrella, als het weer niet mee zit Ik zit mijn hoofd op weg naar stage met de bus Moet mijn hoofd even relaxen, pak massages voor de rust Ken het leven in favela, al de kaarten zijn geschud Dus als ik nu even geen tijd heb, kom ik later bij je terug Oh fella, Vella, we kennen van fella. Ik had die regen druk pas hier op mijn ambarella Bella, Bella, op mijn ambarella Ik had die regen druk pas hier op mijn ambarella Op mijn ambarella, Ella Op mijn ambarella, Ella mijn umbrella, ella. Op mijn umbrella, ella. Op mijn umbrella, ella. Op mijn umbrella, ella. Op mijn umbrella, ella. Hou me niet thuis mogen weer rood, want ik ren in de veld en mijn ogen zijn moe. Heb je problemen met mij, even maar die move, die is dit, dus ik kom naar je toe. Ik ben echt toe aan die stapels, die fabels, die moet je niet doen als ik kom in je room. Zie me met Jara, Niki Jamila, hier in mijn room en ze lijken me Jones. Ik kon niet stoppen, we kennen de slags, we kennen van Villa.